10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rond de Brunsumer Heide in Limburg zijn schermen geplaatst. De heide is verboden gebied in verband met de schouw in de zaak Nicky Verstappen morgen. Die is niet toegankelijk voor pers en publiek. Het luchtruim boven het gebied is afgesloten en tientallen agenten surveilleren in de omgeving. De elfjarige Nicky Verstappen werd 21 jaar geleden dood aangetroffen op de Brunsumer Heide. Bij de schouw zijn de rechters, de officier van justitie, nabestaanden van Nicky Verstappen en verdachte Jos B. en zijn advocaat aanwezig. De politie in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... gaat voortaan altijd de nationaliteit van verdachten bekendmaken. Voorwaarde is wel dat die onomstotelijk vaststaat. Noord-Rijn-Westfalen is de eerste deelstaat waar dat gebeurt. De minister van Binnenlandse Zaken wil op die manier de transparantie bevorderen. Tot nu toe is de richtlijn dat de nationaliteit alleen vermeld wordt... als dat strikt noodzakelijk is om de zaak te begrijpen. Organisaties van journalisten zeggen dat ze per geval zullen bepalen... of ze de nationaliteit van een verdachte ook zullen melden. President Trump noemt de kans dat hij binnen enkele weken een ontmoeting heeft met de Iraanse president Rouhani realistisch. Dat zei hij na afloop van de G7-top in Frankrijk. President Macron zei tijdens de afsluitende persconferentie te hopen dat er een ontmoeting gaat komen. Volgens Trump hebben de Iraniërs begrepen dat ze zich goed moeten gedragen... omdat ze anders met geweld worden geconfronteerd. Als de ontmoeting er komt, zou dat een grote diplomatieke doorbraak betekenen. Een Syriër die in Duitsland spioneerde voor Syrië moet Nederland uit, heeft de rechter bepaald. De man zou schuldig zijn aan oorlogsmisdrijven. Hij werkte vroeger op de Syrische ambassade in Duitsland, maar woont al twee jaar in Nederland. Hij wil een verblijfsvergunning, maar die is hem nu geweigerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en tropisch heet... met temperaturen rond de 30 graden. Ook woensdag is het nog erg warm... maar dan volgen later op de dag onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed.